Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel is een man opgepakt die met een mes rondliep bij het kantoor van de premier van België. Hij zou dreigende dingen hebben gezegd tegen de bewakers. Dat vertelt deze Vlaamse verslaggever. Daar staat militaire politie aan die ingang. Daar is dan een incident gebeurd. Er zou wel niemand gewond zijn geraakt, maar een man met een mes wilde daar dus binnendringen. Wat zijn motieven waren, tegen wie hij zijn aanval wilde richten, dat is niet duidelijk. Maar de man is intussen meegenomen door de politie en eh, die wordt natuurlijk gearresteerd. De Belgische premier zegt dat hij geschokt is door het incident en dat hij blij is dat er niemand gewond is geraakt. Er is een zesde slachtoffer van de aanslag in Maagdenburg overleden. Het is een vrouw van 52 die ook op de kerstmarkt was daar en die zwaar gewond raakte. Ook het aantal gewonden is gestegen. Dat zijn er 300, terwijl eerder nog werd gedacht dat er 200 gewonden waren. Waarschijnlijk hebben sommige mensen die gewond zijn geraakt zich pas later gemeld. De verdachte van de aanslag in Maagdenburg zit nog steeds vast. Een bus met middelbare scholieren is vanmorgen bij het Limburgse Gratum in brand gevlogen. De chauffeur rook een brandlucht en zag de rook in zijn spiegels, zegt deze jongen. Ja, daarna zei hij ook, ja, volgens mij staat hij in de fik. Ze zijn er allemaal uitgegaan en toen is de hele bus afgevinkt. Alle 40 inzittenden konden dus op tijd wegkomen. Niemand is gewond geraakt. Hoe de brand kon ontstaan weten we niet. Rotterdam was vorig jaar de file-hoofdstad van ons land. Je stond daar gemiddeld 63 uur in de file. In de ranglijst van bijna duizend steden op de wereld staat Rotterdam op plek 26. En dat merken de Rotterdammers zelf ook. 150 uur. Je probeert wel om te rijden, weet je. Maar het is eigenlijk, eh, hier in de stad is het onmogelijk om, eh, om te kunnen rijden. Waar je denkt dat veel mensen zijn, daar moet je juist gaan. Daar zijn mensen juist niet. Ook in, Utrecht staan mensen 63 uur per jaar in de file... maar daar loopt het verkeer wel iets sneller door. Amsterdam staat op plek 3 in ons land. Wereldwijd sta je het langst vast in New York en Chicago...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 Het succes daarop zou afhangen van een lijst met namen... van gijzelaars die Hamas vrij zou willen laten. Bij het kantoor van de Belgische premier De Croo is een man met een mes omgepakt. Volgens VTM Nieuws wilde de man het gebouw binnendringen. Patrick Luivert wordt mogelijk de nieuwe bondscoach van Indonesië. Volgens zijn management wordt daar nog over gesproken, maar is er nog niets getekend. Het weer, buien trekken over het land en het waait stevig. Vanmiddag in het hele land kans op zware windstoten. Het wordt een graad of vijf. That's a sex machine to all the chicks. You damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? that won't cop out when that's what you're all about. Chef. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, chef? Well, we can do He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. time glittering joy.